Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. De Oekraïense strijdkrachten voeren tegenaanvallen uit op Russische troepen... in de zuidelijke regio Mykolaiv en de oostelijke regio Kharkov. Dat zei een functionaris van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken op televisie. De Russen lijken via Mykolaiv richting de strategische havenstad Odessa te willen oprukken. Vrijdag zei een adviseur van de Oekraïense president Zelensky al... dat de Oekraïense strijdkrachten bezig zijn met tegenaanvallen bij onder meer Kiev en Kharkov. Het konvooi met hulpgoederen dat onderweg is naar de belegerde stad Mariupol... kan daar volgens Oekraïnse autoriteiten vandaag niet komen. In de zuidelijke havenstad raken de laatste reserves aan voedsel en drinkwater op. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn in Mariupol bijna 2200 burgers om het leven gekomen, meldde het stadsbestuur. Vandaag waren er opnieuw Russische bombardementen. De Poolse president Duda waarschuwde vandaag in een interview met de BBC... dat als Rusland succesvol is in Oekraïne... het mogelijk door wil met een aanval op Polen. De herinnering aan de Sovjet-tijd, toen Polen een satellietstaat was van Moskou... bezorgt hem kippenvel, zei hij. Polen wil volgens Duda nooit meer in de Russische invloedssfeer belanden. De Russische aanval op een militaire basis vlakbij de grens met Polen... heeft het conflict voor dat land nog dichterbij gebracht. En de stroomtoevoer naar de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld. Dat heeft het Oekraïense ministerie voor Kernenergie gezegd. De koelsystemen werken volgens de autoriteiten inmiddels weer normaal... en van noodstroom hoeft geen gebruik gemaakt te worden. Vorige week waren hoogspanningskabels bij beschietingen beschadigd geraakt. Dan nog het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de avond kan er wat regen vallen.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 I'ma love you tonight, gang. Love, calling your name, go your phone in the range and roll over. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't no thugs and ladies go together. Poppin' my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the box. Love me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? And all my ladies that be giving it up. Uh. What To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My on the whole, her name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at you. Never leave you alone. Cause it's on when I'm home, like it's on when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must we hit it off at first sight like love jones. Many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. and got all of y'all living it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, head on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. I do to everybody that be living it up, we say, What I do. And all my ladies that be giving it up, uh, giving it up. My love. Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a eluded, uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. And no time down till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh. love come on. For you. To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. my time. hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very dat ik alleen maar dacht aan jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed kan er niet meer onderuit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij, je in mijn ogen de jou dat het over is. Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet Oh, ben zo bang dat ik je kwets. Al is het nu of nooit.